Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. De Amerikaan die de zaak Robert M. aan het rollen bracht is in de VS veroordeeld tot 18 jaar cel. Eind 2010 werden op zijn computer 27.000 bestanden met kinderporno gevonden. Eén foto bracht de politie op het spoor van Robert M. In Den Haag is een Brit gearresteerd die wordt verdacht van de moord op een vrouw uit Manchester. De vrouw was doodgestoken. Ze werd maandag thuis in Manchester gevonden. Volgens Britse media worden verdachten zo snel mogelijk uitgeleverd. In Beverwijk zijn drie mannen en een vrouw opgepakt voor illegale handel in medicijnen. Volgens justitie verkochten ze onder meer het afslankmiddel Slimex. De verkoop daarvan is in Europa verboden vanwege de bijwerkingen. Het kabinet laat een besluit over weigerambtenaren over aan zijn opvolger. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren homo's te trouwen. Volgens minister Spies ziet de Raad van State geen reden voor een wetswijziging. Vanaf 1 januari worden declaraties van kabinetsleden en topambtenaren gepubliceerd op internet. Het gaat onder meer om reiskosten en restaurantrekeningen. Het kabinet beloofde drie jaar geleden dat de declaraties openbaar zouden worden gemaakt. Met de gestolen wachtwoorden van de sociale netwerksite LinkedIn zijn geen accounts gehackt. Dat schrijft LinkedIn in een e-mail aan de NOS. Deze week stond op een Russische hackersite een bestand met de wachtwoorden van 6,5 miljoen LinkedIn-gebruikers. De netwerksite zegt dat getroffen gebruikers allemaal zijn geïnformeerd. Op het EK voetbal heeft Rusland, de ploeg van Dick Advocaat, met overmacht gewonnen van Tsjechië. In het stadion van Wroclaw werd het 4-1. Eerder speelden gastland Polen en Griekenland gelijk. Het werd 1-1. Morgenavond speelt Oranje in Oekraïne zijn eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken.